9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Afghanistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een aanslag op een passagiersbus. Dat gebeurde in de buurt van de stad Farah in het westen van het land. Volgens de autoriteiten ontplofte een bermbom toen de bus langsreed. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban zijn actief in het gebied, maar zij plegen voornamelijk aanslagen op Afghaanse politici en veiligheidstroepen. Een asielzoeker die begin deze maand is teruggestuurd naar Azerbeidzjan... is twee dagen na aankomst opgepakt. De man van 32 is veroordeeld tot één maand cel... staat in het vonnis dat NRC heeft ingezien. Officieel was dat omdat hij op straat stond te schreeuwen en te schelden... maar Amnesty International en Vluchtelingenwerk hebben het sterke vermoeden... dat de man om politieke redenen is vervolgd. Op sociale media sprak hij zich uit tegen het regime in Azerbeidzjan. De Nederlandse bevolking groeit harder dan vorig jaar. Het afgelopen half jaar kwamen er bijna 46.000 inwoners bij, zegt het CBS. Dat zijn er 14.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral mensen uit Oost-Europese landen. De sterkst groeiende groepen migranten hebben een achtergrond in de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het aantal Britten dat deze kant op komt neemt al vier jaar toe. Mogelijk is er een verband met de brexit. Een transgenderstel in Heerlen gaat verhuizen... na stelselmatige pesterijen en bedreigingen. De twee hebben van de woningcorporatie een ander appartement gekregen. Het stel werd lastiggevallen door een groep jongeren uit de buurt. Een van hen werd voor mishandeling veroordeeld tot 30, jaar, 30 dagen cel en een werkstraf. Maar ondanks dat gingen de pesterijen door. Het weer, af en toe zon, maar ook de hele dag kans op regen en onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden.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 met het hele orkest van Earth, Wind and Fire. Ooit een van de grootste bands die er op de wereld rondliep. Wij gaan nog even door hier op de, met de zomerwake up hier op ZFM. En dat doen we met een gevoelig liedje.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 En dat is die, nou je hebt het vast wel gehoord... met dat <laughs> loopje erin van de jongen uit van 19 uit uh, En Billy Ray Cyrus heeft hem groot gemaakt. En de jongen weet niet wat hem overkomt.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 You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.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 Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old. Billy Ray Cyrus samen met Kio uit Purmerend. 19 jaar oud en heeft dit simpeltje gemaakt. En dan is het eh, rond kwart over negen altijd de tijd voor het kleine rubriekje. En dat is het rubriekje... Jazz is niet eng. We hebben hier op eh, ZFM op zondag een geweldig jazzprogramma. Maar heel veel mensen zijn bang voor jazz. Want ze vinden het allemaal eng. En dat zijn toch van die mensen die allemaal 1, 2, 3, 4 een ander liedje zingen. Nee, dat is niet zo. Er is heel veel mooi jazz, ook hier op ZFM. En ik ga nu een van de beste nieuwe jazzzangeressen uh, laten horen. Brenda King met de Hard Swing Traveling Bird. don't like that music, like the groove, a swing traveling saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan, hard swing trampling man. Mr. Jack Daniels is his personal friend. Cheats at poker and always win. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name will smile, fall for his game. He's a love maker. He's a hard swing, hard swing traveling man. He's a hard swing, hard swing traveling man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing traveling man. make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing, trampling man. ponies home, king of ponies stay. Plays from the soul he's natural born, reading from no page. Stingy brim and shiny shoes, uptown jazz and lowdown blues. Love maker. Ponytail that's turning gray you talking about the days. Heartbreaker. Got a little girl in every town, and it never sticks around. Heartbreaker. Mama's baby, daddy's baby, conversating with the lady. What a love maker. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Uh-huh. maybe conversating with the ladies. Nou, dat viel toch best mee, toch? Dat was Brenda Boyking met de Hard Swing Traveling Man. En luister zondag ook naar onze testprogramma's in de ochtend. Vrijdag weer een nieuwe aflevering van Jazz is niet eng. En dan gaan we nu een kleine overstap maken naar de soul... met Marlena Shaw en de California Soul. Like a sound you hear that lingers in Sedert 1948 is het niet meer zo lang achtereen zo warm geweest.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 Dat is kleine André Hazes. Dus ik blijf maar kleine zeggen. Dit is de Summer Wake Up hier bij ZFM Zandvoort. We gaan nog door tot 10 uur. Dat is nog een klein kwartiertje. En dat doen we met Prince. Een beetje een onbekend nummer van hem. Somebody's Somebody. Oh. Somebody, Somebody. Ja, prachtig. En je luistert naar een nieuw programma hier bij ZFM. Dit is de Summer Wake Up. En er staat nog veel meer bij eh, ZFM te gebeuren. Met name na de zomer. We zijn bezig met een nieuwe programmering. En daar hebben we nieuwe presentatoren, we hebben nieuwe programma's. Maar we hebben natuurlijk ook altijd vrijwilligers nodig. Dus wil je meedoen? Heb je leuke ideeën voor het programma? Heb je ook suggesties voor een programma? Vind je dat een programma helemaal niet kan? Mail ons op programmaleiding.zfmzandvoort.nl En we horen heel graag van je. Helemaal als je mee wilt doen. Dan is het nu 10 voor 10, en dan gaan we door met Icky Pop. Ook wel een keer leuk. picture how how it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and it just belongs to you and me. So let's take a ride. rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours. lekker. Iggy Pop met de Passenger. En het is het bijna 5 voor 10, dus we gaan eruit met het laatste nummer. En ja, dat kent ook iedereen. Als je deze toon hoort... Tom Brown, Funky for Jamaica.